Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Donald Trump heeft opnieuw een aantal voorverkiezingen gewonnen. In de staten Missouri, Idaho en Michigan versloeg de oud-president zijn enige tegenstander, Nikki Haley. Door de winst gaat Trump ruim aan kop binnen de Republikeinse partij. Komende dinsdag is het Super Tuesday. Dan zijn in veel staten tegelijkertijd voorverkiezingen. Onder meer in de belangrijke staten Californië en Texas. Met de voorverkiezingen bepalen Amerikanen de presidentskandidaat van hun partij... President Biden wordt zo goed als zeker de kandidaat namens de Democraten. In Pakistan zijn de afgelopen dagen zeker 29 doden gevallen... als gevolg van hevige sneeuw- en regenval. Nog eens 50 mensen zijn gewond geraakt. Door de regen stortten gebouwen in en waren er aardverschuivingen... waardoor wegen werden geblokkeerd. In Egypte wordt vandaag verder gepraat over een mogelijk staakt het vuren in de Gazastrook. Een Amerikaanse functionaris die bij de onderhandelingen betrokken is... zei gisteren dat Israël heeft ingestemd met het plan. Het is nu aan Hamas om akkoord te gaan. Er wordt gesproken over de vrijlating van gijzelaars... onder wie vrouwen, ouderen en kinderen. De gevechtspauze zou zes weken moeten duren. Koning Harald van Noorwegen is vanuit Maleisië op weg naar huis. Hij was daar op vakantie, maar moest afgelopen week worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege een infectie. Gisteren werd bekend dat hij in Maleisië een tijdelijke pacemaker heeft gekregen vanwege een lage hartslag. De 87-jarige koning werd afgelopen jaren geregeld opgenomen in het ziekenhuis met gezondheidsklachten. Femke Bol heeft haar eigen wereldrecord verbroken op de 400 meter indoor. Op de WK in Glasgow was ze 700ste sneller dan haar vorige snelste tijd. Bijna een seconde later werd Lieke Klaver tweede.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 my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, call it coconut grove.